Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve tests. En een dag eerder waren er 92.000 nieuwe gevallen, ook een record. In Nederland bij het RIVM zijn de afgelopen dag 12.629 nieuwe positieve tests gemeld. Maar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuis ziekenhuizen is gedaald. Er liggen nu circa 2000 mensen met corona in een ziekenhuis. De GGD adviseert om niet een boosterprik in het buitenland te halen. Nederlanders die elders in Europa die derde prik halen... krijgen daar geen internationaal coronabewijs. De GGD roept op te wachten. Veel mensen die bijvoorbeeld naar Oostenrijk op vakantie willen... halen een prik net over de grens in Duitsland... want Oostenrijk eist van Nederlanders onder meer een boostervaccinatie. Omroep Gelderland meldt dat er dan wel een manier is... om aan een papieren QR-code te komen, maar die is omslachtig. En de Britse koningin Elizabeth was in haar kersttoespraak opvallend open... over het gemis van haar overleden echtgenoot Philip. Kerst kan moeilijk zijn voor iedereen die iemand verloren heeft, zei ze. Dit jaar begrijp ik dat in het bijzonder. Philip overleed afgelopen april. Hij was 99 jaar. Bij de toespraak had de koningin prominent een foto van zichzelf met prins Philip in beeld. De politie heeft vanochtend een man opgepakt... die over het hek van kasteel Windsor was geklommen waar de koningin is. Hij is niet bij het paleis in de buurt gekomen. Volgens een woordvoerder was hij gewapend, maar het is niet bekend waarmee. Het weer. Vannacht in Groningen en Friesland lokaal min 9 of min 10. En het KNMI waarschuwt dat dat in combinatie met de wind kan leiden tot onderkoeling. Voor morgen een waarschuwing voor ijzel, Vanaf halverwege de ochtend in het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren. En morgenavond in het noorden. Daar kan de gladheid tot maandagochtend duren. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad, want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat zorgt voor 5 kilometer file vanaf de afrit Wormer met ongeveer 20 minuten aan vertraging.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 We zijn in de kerststemming, het is eerste kerstdag. En uh, ja, eh... Uh, het hing er nog op of het programma wel of niet door zou gaan. Dan moest ik ook kerstmuziek draaien. Nou, het is gelukt hoor. Wham hoorde je met Last Christmas, de DJ Gonzalez remix. De Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij. Bij het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. En vanavond dus een beetje kerstmuziek. Af en toe, heel af en toe, hè. begin, hè. Dan valt het niet zo op. En strakjes eh, natuurlijk eh, een beetje shownieuws. Nou ja, gaat natuurlijk weer over kerst. Ja, dat zeker. Eh, eigenlijk niks over corona. Ah, hè. Natuurlijk de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair op de streams, op de radio en in de clubs buiten Nederland. Want wij zitten in een lockdown. Maar één ding geldt, je mag vier personen in huis hebben, volgens mij. Heb iedereen die regels al overtreden, want eh, als ik zo eh, naar buiten kijk, dan... Eh, hè, en toen ik hier naartoe liep, nadat ik mijn auto geparkeerd had, toen zag ik overal mensen. Ik denk, nou, jullie zijn meer met vier of het gezin bestaat uit tien. Dat kan ook natuurlijk. Zie, we hebben zijn antwoord, de Nightwalk. Straks in twee uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibe. En ik, ik hoorde, hij is onderweg naar de studio, maar hij gaat weer, net als vorige week, een beetje house classics draaien. Part 2 noemen we dat dan. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. En dan is het weer even tijd voor kerstmuziek, want ja, ik moet een beetje aan de regeltjes houden.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 met natuurlijk het nummer wat je zojuist hoorde... All I Want For Christmas Is You. Het is daarmee de eerste, het eerste lied eh, in de geschiedenis van de hitlijst... dat in drie verschillende periodes de lijst aanvoert. Zo meldt eh, Billboard. All I Want For Christmas werd in 1994 eh, uitgebracht op het album Merry Christmas... met niet als single, maar niet als single. Het nummer kwam daardoor niet in aanmerking voor een plek in de Hitlijst. Inmiddels zijn die regels veranderd en wordt het nummer elk jaar rond de feestdagen veel gestreamd natuurlijk. En ook hier op CFM heb je wel heel erg vaak gehoord, het origineel dan. Gedownload en natuurlijk bij onze de radio gedraaid en op andere, andere stations wereldwijd. Daardoor behaalde de hit, eh, de kersthit in 2019 voor het eerst de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En ook rond de kerstdagen in 2020 voerde Carrie de hitlijst aan. Het nummer heeft nu in totaal zes weken op de eerste plaats gestaan en is op Spotify inmiddels meer dan een miljoen keer beluisterd. Je zou toch zeggen, je wordt er scheidziek van. Elk jaar hetzelfde lied. Het is hetzelfde als eh, Wham met the Last Christmas, waar we mee openen. En eh, het is niet eerder voorgekomen dat de nummer drie keer de koppositie bereikt prijkte met tussenpoos waarin het ook weer de hitlijsten verliet. Carrie bracht dit jaar wederom een kerstsingle uit. Op het nummer Fall in Love at Christmas is het te horen samen met Galit en eh, Kirk Franklin. Alleen ik denk niet dat hij het zo goed gaat halen als eh, All I Want for Christmas. Maar dat merken we natuurlijk eh, over een jaar of 10, 20. Dan gaan we het meemaken. Zie je antwoord terug in de tijd met de Bee Gees, Staying Alive. Alleen dit keer in de Sun Show Remix. Je hoort het hier op CFM's antwoord in de Nightwalk.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 Let the music play. Oh, my heart Darling, you cannot have me. Every day is an ordeal to get by. Melancholy, ever so broken skin, mercury rising. I feel like I wanna be inside of you when the sun goes down.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 Deed jaren, jaren geleden, in de jaren 90 om precies te zijn, deed hij het echt beestachtig goed. En tegenwoordig doet hij het rustig aan. Maar zo af en toe brengt hij een oud plaatje brengt opnieuw uit. En dan uh, noemen we het een rework. Hè. En eh, ik weet niet hoe het hoort hè, maar eh, vanwege de nieuwe coronamaatregelen... wordt er vanaf zondag geen publiek meer toegelaten... op het terrein van het glazen huis van 3FM, 3FM Request. Series Request in de Amersfoort worden dit jaar gehouden. En ook de kerstmarkt en de geplande workshops in de Prodent fabriek worden geannuleerd. Artiesten en huisgasten zijn nog steeds wel toegestaan. En samen met hen maken de DJ's van 3FM er een fantastische week van. Met hopelijk een mooi resultaat voor het Wereld al dus de woordvoerder. Ja, eh, NPO 3FM eh, bouwde op 11 eh, december het glazen huis op in Amersfoort. Er werd eerder uitgegaan van een editie waarbij maximaal duizend mensen in een afgesloten gebied een kijkje konden nemen bij de DJ's die zich laten opsluiten voor het goede doel. En het glazen huis dat in 2004 voor het eerst werd gebouwd is dit jaar na drie jaar afwezigheid weer terug. De DJ's die zich tot en met vrijdag 24 december uh, ja, in hadden laten sluiten zijn, waren onder andere Sander Hogendorp, Frank van der Linden, Jorien Renkema en Rob Jansen. En ze hebben zoveel mogelijk geld eh, opgehaald voor het Wereld Natuurfonds... voor de bescherming en het herstel van de regenwouden in Zuid-Amerika. Nou, ze zijn inmiddels vrijgelaten. Maar eh, ja, het was een, eh, een heel saai glazen huis, kan ik je vertellen. Want ja, normaal, hè, heel veel mensen voor die ramen. En dan kun je ook nog doneren bij het kleine raampje. En dit jaar was het gewoon, ja, een beetje saai. Maar ja, hè, het is in ieder geval toch weer gelukt... om een beetje geld binnen te halen voor het Wereld Natuurfonds. Zie we hebben muziek. Daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd niet te veel kerstmuziek, dat hebben we alweer gehad. Nou ja, voor, uh, voor dit programma dan. We gaan verder met DJ SKT met Take Me Away. Come with me to the dance floor. You and me, cause that's what it's for. Show you now what it is. We got to be doing. And the music in the house is so soothing. It's just a party, so now come with me. going on in my room Don and I roll the best weed cause I got it going on. door de duin in het centrum van Zandvoort. En eh, ja, de party update. Voor allemaal mensen, waar was die? Ja, <laughs> die is er niet, want ja, we zitten in een lockdown. En eh, we mogen maar twee mensen in huis hebben. Alhoewel, eh, met kerst en oud en nieuw hebben ze besloten dat er maar vier mensen in ieder geval vier mensen boven het gezin eh, op bezoek mogen komen. En dat om het uh, Omicron-virus een beetje eh, te beperken. De, ja, tot 14 januari zitten we in een lockdown, hè. CFM Zandvoort, de Nightwalk, hoort muziek van Dr. Dre. En Still Dre featuring Snoop Dogg in de Bruno B. en Lazy Beer remix. En daarvoor horen we Scott Diaz met Day and Night. De Scott Diaz Mighty Mix. En ze werd even tijd voor de Nightwalk 10. Dat plaatsen zijn er erg populair? Niet in de clubs in Nederland, wel daarbuiten. Op de radio zijn ze populair populair. En natuurlijk uh, op de streams. Deze week op 10. Paul uh, Blaisdell en Mr. J met Piano Live. Op 9. Spiller in de Riverstar remix met Sophia Alice Baxter met Grooviet. Op 8. Junior Jack in de David Pang remix van Stoopy Disco. En op 7 deze week West End met Perfect. Op 6. Mark Knight en Darius uh, met Get This Feeling. Featuring Prospect Park. Op 5. Jay met Welcome to the People. Op 4. Mark Broom en Riverstar met Fire. Op 3. Mark Knight en Mason met Giving Up. Op 2, Bob Sinclair met 7 hours, Soul hoorde je straks. Extended eh, Rework 2021. En deze week Wederom op 1 voor de tweede week. En een paar weken geleden stond hij ook op 1. Evan McVigar met Tell Me Something Good. Nou, die hebben we vorige week gedraaid. En die hoor je al zo vaak op de radio. Dat we gewoon andere muziek gedraaid. Dwayne Harder had eh, jaren geleden een grote hit met You Don't Know Me. En dit keer heeft hij eh, de House eh, Gospel Choir uitgenodigd... om het lied opnieuw in te zingen. Je hoort You Don't Know Me, Dwayne Harder en de House Gospel Choir.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 I'ma make, make, make, make you... Ja, dat was Joshua en Lee Foss met My Humps. En daar is natuurlijk een eh, nummer van de eh, Black Eyed Peas, Alleen dan in een dancejasje. En daarvoor horen we Gorgon City en Haley May met Never Let Me Down. En tot zover ook dit uur van de night. Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Nou, hier is nog even muziek natuurlijk. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En vanavond wederom om net als vorige week. House Classics Part 2 vanavond. En waarschijnlijk volgende week Part 3. Of het wordt een, eh, een mix van het beste van het jaar. Dat, eh, daar was je nog aan het twijfelen. Maar Part 3 moest ook nog komen. Want hij wil al zijn plaatjes doorheen gooien. We gaan het meemaken. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de club uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even muziek. Misschien nog Season featuring, eh, Saison moet ik zeggen, featuring eh, Leon Lincoln met The Last Time. De Cubico Extended Remix. Maar eerst horen we hier Martin Eikin met Devoted. Doet hij samen met Byron Singley. Je hoort het hier op CFM Zandvoort.